Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal SOA's in Nederland blijft toenemen. Uit de meest recente cijfers van het RIVM in handen van Nieuwsuur... blijkt dat het aantal gonoreu-diagnoses dit jaar opnieuw is gestegen. Vooral bij heteroseksuele jongeren neemt het aantal besmettingen nu toe. En dan weer vooral bij jongere vrouwen onder de 25 jaar. Volgens artsen komt de stijging doordat jongeren minder vaak een condoom gebruiken. ECOWAS, de groep van landen in West-Afrika, wil nog steeds de staatsgreep in Niger terugdraaien. Twee weken geleden greep het leger daar de macht. De buurlanden hopen op een vreedzame oplossing, maar ze tuigen ook een interventiemacht op om eventueel toch militair in te grijpen. In Ude zijn vandaag 300 mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Daar zijn ze van plan om zo'n 300 asielzoekers op te vangen in een hotel. De bewoners zijn bang dat ze niet meer veilig kunnen wonen. Als je een doos plat hebt gemaakt, dan belandt die misschien wel bij het oud papier. Maar Jarel uit Rotterdam is klaar met de verspilling... en haalt de dozen juist op bij winkels om ze een tweede leven te geven. Ga even kijken welke een beetje eh, goed is met platte dozen. Ik denk dat ik deze meeneem. Kan ik hem eruit trekken? Iedereen denkt, we gaan recyclen, we zijn ergens goeds mee bezig. Maar voor het recyclen, het wordt dus tot pulp gemalen, kost heel veel energie. Er wordt energie verspild, er wordt water verspild, er wordt brandstof verspild. Met zijn bakfiets neemt hij de stapels vervolgens mee naar een sorteercentrum in zijn garagebox op weg naar een tweede leven. Nou, op dit moment zijn de klanten vooral eh, e-commerce ondernemers, eh, vooral de mensen die heel veel dozen gebruiken.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 We're playing country up in here, and we're proud of it. heeft ooit nog een Nederlandse versie opgemaakt. En toen heette het Ik moet nog wat jaren mee. Maar dit is Eddie Rabbit, Driving My Life Away. Lekker nummer om de show mee te beginnen, want we zijn er weer. De Nashville Radio Show, twee uur lang country, folk, Amerikanen en bluegrass muziek. Zoals ik al altijd zeg, kruip gewoon lekker dicht bij die speaker af... op wat voor manier je dan naar de show gaat luisteren. Want we hebben weer een bomvolle playlist. En zoals gewoonlijk, het tweede nummer in de show is natuurlijk altijd bluegrass muziek. Elsie Grouse en Union Station en Bonita en Bill Butler. I grew up in the yards of Wheeling, West Virginia. A wheelhouse cub looking for an open door. In the packet Sweeney, with the keel of my Bonita just two months from her timbers till she mourned. I paid the fare to Vicksburg and talk my way to hand the tiller on the course. In her blanks I carve a notch and seal the vow be my Bonita. een... Eh, e-mail. Via info.nashvilleradio.nl kregen wij weer muziek opgestuurd. Zoals elke week. En daar zijn wij heel blij mee dat we heel veel lekkere nieuwe platen binnenkrijgen. Zoals deze. Het is een project wat eigenlijk half eh, Amerikaans is en half Duits. Het is eh, een project wat gestart is door Frank Renford. En hij zit niet stil, want er is weer een nieuwe single van de Cumberland River Project. Deze keer samen met Michelle Hoy. Dit is After the Rain. after the rain, the grass ancient friends to me single van The Cumberland River Project samen met Michelle Hoy. Je hoorde After the Rain. En van country naar folk en we gaan ervoor naar Australië. Dit is Lynn Hazelton en The Last Whistle. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. When the last whistle blows and the quiet comes down All the men stood still in the deep of the ground And the women waited weary The children were a frown whistle blows as the sun goes down. So lay down your tools by the bucket. make When the last whistle blows and the choir down, all the men stood still in the deep of the ground, and the women waited weary, the children wore a frown. When the last whistle blows. Baker Boys en <laughs> Tie Me Down, hier van de National Radio Show. Zoals gewoon probeer ik elke week eh, hele aparte duetten voor jullie op de playlist te zetten. En ik heb er weer eentje gevonden. In 1981 werd dit nummer geschreven door Stevie Nicks, beter bekend van Fleetwood Mac. En ze bracht het zelf ook uit. Maar in 2012 werd het een duet tussen Aaron Watson en Elizabeth Cook. Dit is een letter. Release. Stevie Nicks niet ken. Maar ik ga die toch eens een keer beluisteren. Want wie weet hebben we over een poosje wel weer een hele nieuwe Nashville spiegelplaat. Wie weet. Van eh, country naar bluegrass. Van zijn nieuwe album Wanderer is dit Darren Nicholson en Talking to the Moon. him in the daytime Only comes around in darkness I know that he won't judge me He just shines a little light Looking through my window I know he sees the sadness One night he watched you walk away Out of my life These days I'm talking to the moon He's the only one that understands How much I'm missing you tell you that I love you if you're talking tell you that I love you if you're talking to him too. These days I'm talking to the moon. Oh, these days I'm talking to IBMA Award mocht deze meneer al op zijn schoorsteenmantel zetten. En dan vraag ik mij af, heeft hij dan een hele grote schoorsteenmantel? Geen idee, maar ik vind het toch een eh, knap kunstje.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 There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go there's one thing I want you to know, you better look before you leap. Still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little...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 dokter, want ja, als je het van je hart gaat horen, vraag je je af wat is er aan de hand. Stacey Breen was dat met haar nieuwste single I Heard It From My Heart. In onze digitale brievenbus muziek uit Ierland en verderop in de show natuurlijk nog veel meer van dit soort leuke inzendingen. Nu Americana van de Stream Riders Down in Mexico en daarna het Spotlight album. het Spotlight album voor deze week. En die staat geheel in het teken van Bluegrass. Want het is het nieuwste album van Dale en Bradley. En dat album heet Kentucky For Me. Het album is haar dertiende exemplaar al en staat vol met hele bijzondere duetten. Je gaat eerst luisteren naar een duet samen met Aaron Bibelhauser en daarna een duet met Rebecca Lynn Howard. Het eerste nummer heet Darkwood Winter en daarna Love Train. Dit is het Nashville Spotlight Album. My father heard an axe one day across the valley wide and deep. He woke me from my bed, it was a warm and peaceful sleep. still is It froze me where I stood. Flames reaching out. things now. I must quickly pack my things and go. For my time spent in this valley, I have naught to show. Someday, Lord, I pray this road may take me soon. Far from the land of milk and honey, where the dogwood blossoms bloom. Spotlight album. got no dough. Everybody's wondering about Mexican Joe. In old Mexico, they call him the Rumba King. Leads all the women around on a string. When they go out, they get a million thrills. But the lovely senoritas wind up with the bills. Dancing, romancing, always on the go. Sun shining down on Mexican Joe. comes their way. He spreads so much joy everywhere he goes. Everyone shouts, Viva la Mexican Joe! likes to gamble. At poker, he's an ace. He's always lucky with the cards that got a face. At winning the money, he is sure a whiz. But when they win, they don't collect, cause they don't know where he is. Dancing, romancing, always on the go. Sun shining down on Mexican Joe. got no income tax cause he don't got no dough. Still he gets along just fine, how we'll never know. He's got everything he wants, a girl, a drink, a song. If we use his formula, we surely can't go wrong. His favorite playground is anywhere there's girls. He's got that something that sets their hearts awhirl. It couldn't be his money cause he ain't got a pay But when he wants a kiss, all he gotta do is say so. Dancing, romancing, always on the go. Sun shining down on Mexican Joe. Even lekker terug in de tijd met Jim Reeves en de Mexican Joe. Ik heb nog een digitale brievenbus inzending voor je klaarstaan uit Canada. Dat is de nieuwste single van Francine Honey. Die heet I'm Out of Here. En daarna muziek uit Nederland. Lovers Alliance en Stay Close to Me. plan today.